Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De drie directeuren van een haventerminal in Zeeland blijven zeker nog drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechter besloten. Hun bedrijf in de haven van Vlissingen zou lange tijd een opslagplek zijn geweest voor drugs, waarna het weer verder werd gesmokkeld. De directie werd begin mei opgepakt. Ze worden verdacht van cocaïnesmokkel, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie. In het Brabantse dorpje Lepelstraat is iemand gewond geraakt na een explosie in een woning. Het dak en de voorkant van het huis zijn zwaar beschadigd. En dus moeten ook andere mensen in de straat hun huis uit. Het zou voor hen te gevaarlijk zijn om in hun huis te blijven, schrijft Omroep Brabant. Hoe de explosie kon ontstaan is nog niet duidelijk. In Amsterdam is een hond doodgegaan nadat hij te lang in een hete auto zat opgesloten. De auto stond zonder airco aan in de volle zon geparkeerd. Tegen de tijd dat de agenten er waren was het al te laat. De eigenaren zijn aangehouden voor dierenmishandeling. Ja, en de hockeyfinale van de Nederlandse mannenteam is zojuist begonnen. Het is voor het eerst sinds 2012 dat de hockeymannen in een Olympische finale staan. En wat toevallig is, toen moesten ze ook tegen Duitsland. Paul van As coachte in dat jaar de mannen. Deze spelen doet hij dat bij de vrouwen. Dit is hoe hij gisteren de vrouwen voorbereidde op de halve finale. Als je wil weten hebben we net eh, op mijn verzoek uh, Lose Yourself en M&M even gedraaid in de kleedkamer. You want one shot, one opportunity. soms some, sometimes in life. En dat is een mooi verhaal van iemand die het gepakt heeft door eh, rapper te worden. Ja, een last minute tip dus voor de mannen. Misschien kunnen ze het nummer nog even draaien tijdens de rust. Het hockeyvrouwenteam staat overigens morgen in de finale. Wel zonder aanvalster Joosje Burg. Want zij kreeg gisteren tijdens de wedstrijd tegen Argentinië keihard een bal op haar neus. En deze is nu gebroken. Dan nog het weer. Vanavond schuift er af en toe een wolkje voor de zon.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 Dat was eh, de start van deze Alternative FM. En dit is dan de Alternative FM van 8 augustus. Op het moment dat wij dit maken, is dat deze dag. En wat gaan wij doen? Wij gaan eh, in ieder geval straks ehm, in het tweede uur... in ieder geval luisteren naar Teddy Mac. Want die eh, komt live spelen. En eh, tussendoor zullen we ook eh, met hem gaan praten. dit keer geen telefonische gesprekken. Zwaar is het helemaal leeg. Dus we kunnen ook wat meer de muziek laten horen. Dat zijn er nogal wat. bijvoorbeeld ook de nieuwe Days of Sway. Maar die heb ik nog niet in het uh, speellijstje staan. Maar die ga ik er wel eventjes nu inzetten. <laughs> Terwijl ik dat bedenk, denk ik... hey, die staat er nog niet eens in. maar dat is in ieder geval een van de nieuwe singles... die je straks gaat horen. Zij heet Berber en ze komt uit Rotterdam. En een Nederlandstalig werk perfect voor een ander. Degene was die 100% bij je past. Want niemand die ik ken komt er in de buurt van wat jij mij gaf. Jij is as bittersweet as summer holidays. Oh, I suggest a change in June. tragedy, we know just watch out that your camera doesn't melt on the road. protestsong eigenlijk van deze Sven Ros. Hij had het een eh, week of wat eh, geleden dat hij het uitgebracht. Geloof ik zelfs aan het eh, begin van juni. Toen het nog niet helemaal van het op en top zomerweer was. Maar nu is dat wel het geval. En hij had het over de blije berichten die de media brengen... als er weer een hitrecord gesneuveld is. En dat dat toch enigszins abnormaal is. Dat is een beetje de strekking eigenlijk van het verhaal. Berber hoorde je ervoor met perfect voor een ander. Er komt eh, iets bijzonders aan in het uh, slachthuis. Een serie optredens. En dat noemen ze eh, de Sexton Sound Music, als ik het wel heb. En daar speelt Sam Sexton een belangrijke rol in. Nou, die hebben we hier ooit in de studio gehad... waarbij toen nog eens een keer een camera omver werd gelopen... door een van, de, van onze mensen. dus wat dat gaat, altijd wel heel erg leuk. En ja, een van de dingen en van de mensen die daar optreedt zijn onder meer Jori Zwart. In november zal die optreden. In oktober is dat de heer P.E. een Bond. En in september is wat dichter eh, bij deze datum... zal Jorik van Noorden op eh, die avond eh, te zien zijn. En dat speelt zich allemaal af in het slachthuis. En natuurlijk Sam Sexton zelf. En een van de singles die ze heeft uitgebracht was deze single Take a Ride. Bekersongs was dit. En Digital Town. Ik kwam hem eh, weer ergens tegen in het afspeellijstje van Roy Draait Door. Dat is een eh, collega eh, van mij, Roy de Smet. Die niet alleen radio maakt, maar ook muziek maakt. En in een van zijn programma's zat ook deze bekersongs in. Maar ja, we hebben er alle twee wat mee. Want dat was de, reden waarom hij hem ook al eens in een eerdere aflevering van zijn programma heeft laten horen. niet zonder een reden, want het label waarop Songs het verhaal van This Old Town uitbrengt... is een Volendams label. En het eh, programma van eh, de heer De Smet... dat komt uit eh, die uh, contraien vandaan. Dus dat was de reden waarom dat natuurlijk te horen is. Bovendien, Bakersongs is weer bezig met nieuw materiaal. En het is allemaal de bedoeling dat dat uitmondt in een EP schuine streep album. Ik ben niet helemaal op de hoogte hoe dat precies zit. Maar misschien dat uh, uh, mensen mij daarover bij kunnen praten. Sam Sexton met Take a Ride. Dat is dus echt onvervalste country muziek. En de country, eh, die komen we weer eh, terug in eh, het volgende nummer. En zij is ook geweest. Beelds. En dat is Melanie Ryan met Little Wins. En daar is ook nog de medewerking van Tim Don. It's so hard, for the clouds. Wanna keep my spirits up so I keep my curtains down I can lose hope worrying about the news So I choose to focus on what's going right The tiny victories in my life I got up at a quarter to nine And I don't wanna brag about it but everyone's at war I don't wanna brag about it, but I even made my bed this time. Oh. Birds hatched the clearest voice. The pigeon I want to put on mute, birds sing. Oh, how I hate to get up. I want to stay in bed until midday. Hey, hey. Oh, how I hate to get up in the morning. When birds sing the town chorus in the garden. The cat listens to tired singing birds. He jumps I hear squeaky notes The cat mews happy There's a dead bird Oh, how I hate To catch up I want to stay in bed until midday. Hey, hey. Please, please, please. No, no, no. Alarm clocks. Birds sing in the morning. I sang in my garden. Oh, I hate to get up. Oh, I hate to get up. I hate to get up. Oh, how I hate to get up. The sun just sings at Street Hotel. The blackbird has the clearest voice a pigeon. I want to put on mute birds sing. dat was de Inkhoorn Controversy. Met het nummer In the Morning. Dat was een eh, akoestisch nummer. Daarvoor hoorden we Melanie Ryan. Dat was eh, de gast die een paar weken geleden hier ook eh, hier, geweest is. In een half jaar tijd twee keer geweest. dus dat zegt alweer genoeg. vooruitkijkend op wat we nog gaan doen is dit te horen. En zij komt volgende week in de aflevering van 15 augustus van deze Alternative FM Jul Willems uit Amsterdam met het nummer gereserveerd. En wie goed luistert, weet dat het over een huisdier gaat, namelijk een kat. I don't need to get you flowers That you want a little time out in the rain But maybe I can join you in the water So that all the tears could wash away come a little closer But now it seems you need a bit of space I'll always be beside you when you're walking all alone Even when a million miles astray all your questions I'll find answers to for now Just wait out the You say that you prefer to taste the bitter But I keep putting sugar in your tea. If you feel we're rushing, we can slow it down. I know I can tend to be too sweet. All your questions I'll find answers to for now out. goed is, gaan we hem eh, over een week telefonisch de uitzending inhalen. Deze Koen Alvares, hij heeft hier trouwens in de buurt eh, gewoond. Eh, als hij de plek waar dit programma wordt gemaakt, dat is in Zandvoort, rechtsaf de studio uit gaat. Hij gaat aan een of ander pad op. Dan is het twee straten verderop. Daar heeft hij even een tijdje gewoond, deze Koen Alvares, Tegenwoordig woont hij in IJmuiden. En wat het geval is. Hij heeft op een gegeven moment al twee singles uitgebracht waar wij geen weet van hebben. En dat is dan altijd wel leuk, want dan moet je dat even gaan vragen. Ze zeggen van, eh, joh, komt er dan nog wat meer aan? Ja, is eh, het antwoord. En dat is ook eh, de reden waarom we Koen volgende week ook hier in de uitzending gaan halen. Running on Quicksand is een single die hij daarvoor heeft uitgebracht. Als je goed luistert naar Monsoon, dan hoor je toch ook wel een beetje de gelijkenis van de Tiny Dancer van Elton John. Dat een beetje datzelfde vaapje en dezelfde toon zit er een beetje in. Eh, daarvoor hoorde je Jules Willems met gereserveerd. En op het eh, moment dat wij dit eh, programma maken is het 8 augustus. En in de aflevering van 15 augustus... dan komt deze Jules Willems bij ons spelen. En dan zal ook zij haar materiaal laten horen. Overigens, deze aflevering staat in het teken van Teddy Mac. Die is straks live te horen in deze uitzending. En eh, die gaat wat eh, nummers laten horen van Lost and Found. Van de EP die ze eh, niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Het woordje Lost komen we ook weer tegen in de volgende single die we laten horen. En zij zat vorige week in de aflevering van 1 augustus van Alternative FM. Ik heb het over Linde. En haar laatste single heet ook zo. Cause when it storms outside, I'll sing this song for you. And when I'm feeling better, under clear blue skies, it seems like nothing new. It got me feeling oh, oh, oh lost. Makes me believe I'm oh, oh, oh lost. There days I reach your letter Cause it burns inside and I need to feel the truth Your words to keep me present But they come alive, my heart still flies to you like pressure makes the butterfly the dark stars, they in on the ceiling. Bitches, they be crawling, but no, we don't feed them. But no, we don't feed them. Newland met She Says. En daarvoor hoorde je Linde met Lost. En uh, Newland eh, hadden we vorige week in de uitzending... Eh, om telefonisch te praten over zijn nieuwe single... die je net hebt gehoord. En Linde, dat was de gast, de muzikale gast... van de aflevering van 1 augustus. En dat is alweer een week geleden. Dit is ook heel erg bijzonder. Want ja, als ik met mijn andere functie van 3 voor 12 Noord-Holland eh, bezig ben als hoofdredacteur of als redacteur als ik eh, iets wil opschrijven, kom je regelmatig een een of ander iemand tegen. Nou, een of ander iemand, maar eh, de man is wereldberoemd in Nederland muziekland als het gaat om bezoeken van live optredens. En dat is Nick Wolters. En Nick Wolters legde op een gegeven moment vast dit verhaal van Sus Reewinkel, zoals zij voluit heet. En de band is ook naar haar eh, genoemd. En dit is Toothpaste. Een nummer wat al ieder deze maand is uitgebracht. Just to brush my teeth And now there's two packs of toothpaste my bed is cozy and warm. All of my clothes are on the right. They used to be my lucky charm. Now they've been there quite long. lands, past houses or their remnants, what's to say? All that fails to move will fade away. I've been yearning for nostalgia, what once felt like Arcadia far back when.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 Nee, dat eh, verhaal van Suus dateert alweer van eerder dit jaar. Namelijk in februari is dat uitgebracht, het nummer Toothpaste. Dus dat is een tijdje terug alweer. Maar goed, eh, de muziek is nog in overvloed aanwezig in dit gedeelte van het programma. Flora, ook twee keer bij ons gast geweest. En haar laatste single heet Sunflower Boy. Look at you, sunflower boy. Dungarees and ice full of storms. Your daddy's house is full of guitars and fancy cars, expensive art. Oh. Petals fall like dazzling snow. Golden child, it's all set in. wipe your tears all alone. No one likes a poor. Look at you, how you've grown. Is it what you'd hoped? Is it even more? Is the mess you've made worth a of cold? No one really knows. in the Rain van de heer P.J. en Bond. En dat eh, bracht de tijd alweer aan het eind van dit eerste uur. Want eh, ik, zeg, ik, zeg, ook iets, eh, de heer Bond en ook zijn broer die hebben iets met katten. Bij Francis Alban Black zit al iets met een, met een kat ergens in. En die Francis Alban Black, dat is de broer van P.J. en Bond. Want achter Francis Alban Black schuilt Frank Bond... En die had op eh, de laatste EP die uitgebracht is... Eh, dat moet ik eventjes erbij pakken, want dat is de EP Spells, En daar stond het eh, nummer Cats op. Maar het is niet het enige, want ook Alaska zelf in 2017 geloof ik... op het album ehm, die ze toen hebben uitgebracht met als titel... en dan <laughs> moet ik dat ook weer even erbij pakken, want anders dan ben ik het dan allemaal weer kwijt. en daar stond ook iets op The Plea for Peace... Daar stond eh, bijvoorbeeld eh, Red Herring op. En dat eh, speelt zich dan ook af waarin een van de huisdieren van de heer Bond zelf de hoofdrol opeist in de clip. We zijn zo'n beetje aan het eind gekomen van de, dit uur. En het is vorige week in Zandvoort, waar dit programma wordt gemaakt... een beetje de plek geweest van Pride at the Beach. En Pride Amsterdam had een Pride Anthem.